every time I'm near you. I just run out of things to say. I know you'd understand. Cause every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I'll have to say I love you in a song. something that I just gotta say. Though you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you. Wat een romantiek, toch weer ongelooflijk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Ja, Jim Croce en uh, All I Have To Say I Love You in a Song. Hmm. Hey, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. Gezellig dat je erbij bent, ook vandaag weer. Wij zitten hier lekker aan de koffie en ik hoop jij ook. Of misschien ben je iets anders aan het doen. Of lig je nog gewoon tussen de klamme lappen. Zou zomaar kunnen. En dan verwennen we jou weer met die prachtige muziek hier bij Go. Dus stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Roberta Flag. watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers. my feelings start to show. us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now softly in the night. And in my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. And still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see it's time to let her go. Now hear the heart. find for the heart. Een van de meest zwoede nummers van Chris Berg hier bij GoFam. The Head and the Heart. Natuurlijk en Roberta Flack met Feel Like Making Love. Hmm. Eh, trouwens, we zijn hier vandaag aan de kersenbonbons. Een hele grote schaal. En eh, wij vragen ons af hier met uh, z'n allen hier. <laughs> Haalt deze schaal het einde van de uitzending? En, vraag is natuurlijk, zeggen we dan ook nog eh, zinnige dingen aan het eind van de show? Hmm, het is een hele ja, spannende ochtend deze ochtend. We blussen het natuurlijk wel met lekkere koffie en mooie muziek van onder andere Bis. Hier bij Go dus. Straks een, ja, een vraaggesprek met, mensen van Terre des Hommes. Het gaat over seksueel misbruik van kinderen geen vrolijk bericht, maar wel interessant. Blijf luisteren hier bij GoFam. zo mooi en origineel. Meer dan oké in zijn geheel. Zie je niet waar ik op doe? Proef je niet wat ik voor jou voel gevangen? Door het verlangen. Naar liefde heb ik nooit gezocht, maar nu ben ik. down with the moisture So what am I now? I'm love's last home. I'm all of those soft words I once owned. If I open my heart, there'd be no space for air, cause I wanted you. Cause I wanted you. Cecilia Rombly. Geweldig toch? Deze zondagmorgen. Week heet het. En bis met het verlangen. Ja, natuurlijk. We hebben het hier erg naar de zin eh, in de studio en ik hoop jij ook thuis. En eh, ik weet niet waar je mee bezig bent op zo'n zondagmorgen. Ja, heel veel mensen doen gewoon lekker niks. Beetje voor je uit eh, zitten suffen met een bakje koffie of thee. Uh, anderen zijn alweer bezig met het late ontbijt. Of de vroege brunch zou ook zomaar kunnen. Trouwens, dat is ook altijd wel lekker. Alleen, ja... Het is wat. Ik mis dat natuurlijk iedere zondagmorgen omdat ik bij jou ben. Ja, speciaal voor jou hier in Teneuzen in de studio met prachtige muziek van onder andere Nielsen. Everybody's Talking. Kom je er net bij? Goedemorgen, wees welkom. Everybody's talking at me.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 Every single day I want you to know my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little. when you will forget my love is true. So, baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little Ja, eerlijk is eerlijk, we worden hier helemaal zen van eh, de muziek van Sarah Connor op deze zondagmorgen. Skin to skin op deze relatief warme zondagmorgen. Het is buiten 10 graden. Eh, wel vochtig natuurlijk, hè, dat zie je zelf ook wel. En, eh, ja, het is een beetje vochtiger dan normaal, want eigenlijk zouden we de, deze tijd eigenlijk moeten besteden aan de Elfstedentocht. Althans, als we 25 jaar geleden terugkijken natuurlijk, dat dan weer wel. Straks gaan praten met Sven Tijnman. Eh, Sven Stijnman, ik kom er niet uit vandaag. Persvoorlichter van Terre des Om. Eh, Herman de Bruin gaat met hem praten over... Eh, dagelijks worden online meer dan 240.000 foto's of video's gedeeld van kinderen... die seksueel worden misbruikt. En daarom start Terre des Om Safer Internet Day. Een publiekscampagne om de beleidsmakers te beïnvloeden. Je hoort het over een paar minuten al hier bij GoFam. straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan de stad door de straten over pleinen klinkt dat ene lied. Die melodie zal nooit verdwijnen, ook al ken je hem niet. Eenzaam zijn nu al zijn dagen, niemand die hem nog begon. Het leven is nu grauw en grijs in de straten van Parijs. Zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer hij speelt voor geld nog op de straat, van s morgens vroeg tot s avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude grijze muzikant. Door de straten hoog Door de straten, over pleinen, klinkt dat heen. Een onvergetelijke natuurlijk van Ben Kramer, dat weten we allemaal natuurlijk. Hè? Dat hoor je zo, de oude muzikant. Tijd voor ons eerste onderwerp hier bij GoFM. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Online seksueel misbruik van kinderen moet stoppen. En dat zeg ik niet, maar dat zegt eh, Stichting Terdesom. En daarvoor is in de uitzending Sven Stijnman. Sven, welkom. Goeiedag. Ja, Terdesom, kinderen eh, seksueel misbruiken, dat gebeurt nog steeds. Gebeurt heel veel, hè? Ja, ja, ja, te veel. Nou, <laughs> eh, sowieso altijd te veel. Eh, maar in dit geval uh, bijna een kwart miljoen per dag worden er foto's of video's gedeeld van kinderen die seksueel worden misbruikt. En nou ja, dat is gewoon waanzinnig veel natuurlijk. Ja, daar uh, doe je als Terrazom wat aan. En dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, hé, hey, Terrazom, die ken ik van die, van die winkels. En doen ze dit ook al? Ja, nou, dat zou heel fijn zijn als mensen natuurlijk ons ook kennen van de winkels. Want eh, de winkels die doen fantastisch werk eh, ehm, door geld op te halen voor de, ja, de, de dingen die wij doen als Terresom. Uh, eh, we zitten veel in het buitenland met allerlei acties rondom kinderarbeid, mhm. kinderrechten, uitbuiting, maar ook eh, seksuele uitbuiting. Eh, en, en dit is eh, zo'n thema, hè, online seksueel misbruik. Er wordt ja, veel gepleegd, veel materiaal komt uit Azië, uit, uit Afrika ook, maar ook uit Europa en Nederland. En ehm, daarom is het ook zo'n belangrijk thema die wij ja, nu met deze week, hè, deze week was ook Safer Internet Day, dat is een internationale dag, mhm. om, om meer aandacht te schenken aan online veiligheid. Dus dat voor ons een mooie start om, om deze actie ehm, te beginnen. Ja, met internet vind ik altijd een beetje moeilijk te grijpen, te pakken. Hoe kunnen jullie dat dan tegengaan? Ja, is ook een heel lastig onderwerp. Want heel veel eh, weet je misschien ook helemaal niet dat het gebeurt. Hè? Omdat je eh, totaal ook niet die interesse hebt of, of niet die mailtjes krijgt. Eh, of, of ook niet op gaat zoeken natuurlijk op ehm, maar toch, heel veel mensen kennelijk... ja, er is markt voor, voor, voor dit soort vreselijk beeldmateriaal. Ehm, maar ook, het gebeurt ook natuurlijk als, als je wat, wat jonge kinderen hebt. Of misschien ook tieners. Ehm, die zijn leuk aan het chatten met, met iemand tijdens een, een spel, online spel wat ze spelen. Of gewoon in een chatbox ergens. En dan kan het zomaar zijn dat je in aanraking komt met, met iemand die eh, ja, eh, toch iemand anders is dan, dan zich voordoet eigenlijk. En dat... voor je het weet eh, zit je in een web van, van, van ja, ja, bedrog eigenlijk, waardoor je ja, onder druk wordt gezet om bepaalde foto's te delen. Ja. Daar is iets tegen te doen, maar daar moet wel een wet voor veranderd worden. Nou, dat ligt nu een wet klaar in Europa. Ehm, eh, die was iets eerst eh, wat, wat stevig van aard, is inmiddels wat afgezwakt. Ook eh, door, helaas door toedoen van, van, van Nederland. Want we zijn een beetje huiverig tegen zo'n wet. Ehm, want ja, Nederland is, is een, een, een speel qua ehm, het, het, opslaan van, van, van data, van, van internet. Wij zijn een, een, een, machtig land daarin. Bijna een kwart miljoen foto's iedere dag hè, worden gedeeld ja. en video's. Dat, nou ja, dat willen jullie in ieder geval duidelijk maken aan iedereen. Maar mensen kunnen ook daar zelf iets aan doen, hè? Zeker, ja. Wat wij nu eh, vragen aan het publiek, eh, ook eh, de klanten van, van de Terrezon-winkels... Ehm, stuur een brief naar de demissionair minister Jezielkes. zij is van ehm, ehm, Justitie, Veiligheid. veiligheid, veiligheid precies, bedankt. en dat kan online via onze website van terrezon.nl. Maar je kan ook langs bij een van onze winkels en daar een handtekening zetten onder een brief. Die sturen wij hopelijk zo massaal mogelijk richting de minister. Want zij moet uiteindelijk duidelijk maken ook in Europa. Wij staan achter die wet. Maar als Nederland die wet af wil zwakken, gaat eh, de minister dan wel eh, naar Europa toe om te zeggen het moet anders? Ik hoop het wel. En, en vooral ook nu, want kijk... Eh, Omdat de druk hoog is. Nou ja, binnenkort zijn er ook in Europa verkiezingen. Ja. En uh, dan gaat er misschien ook weer compleet iets veranderen. Hè? Dan komen er weer nieuwe mensen in, mhm. eh, in, in Europa die, eh, die ehm, er misschien meer moeten inlezen. Misschien ook weer anders over nadenken. Dus op dit moment is het wel... we zijn al jaren bezig met, met het wetsvoorstel. Um, het, het, wordt tijd om daar ook nog van een put aan te breien eigenlijk. Ja. En ehm, ja, nu die verkiezingen er ook gaan komen... dan wordt ook die noodzaak ook wat hoger. Ja, en dan kan alle Nederlandse burgers kunnen daarbij helpen. Heel graag, ja. Dus, dus ga bij de dichtstbijzijnde winkel in de buurt eh, van Terresom. Daar kan het eh, fysiek en anders online uh, bij, op ja, en daar staan ook de winkelsadressen op en zo. Jazeker, ja. ja dus dan kan je ook nog even kijken. En dan kan je die winkel eens binnenlopen, dus ook weer wat. Ja, heel graag. En op die manier kun je ook steunen als je iets leuks koopt. Hè? En Valentijnsdag is binnenkort weer. Dus allemaal leuke cadeautjes daar. Ja, zeker. Dat is dan ook maar weer gezegd door Sven Stijnman, eh, de persvoorlichter van Terdesom, over het seksueel misbruik van kinderen, wat eigenlijk moet stoppen. Dus zet een handtekening of ga er in ieder geval even achteraan om te, weten, om te zien of je daar ook iets mee kan doen. Terdesom doet het in ieder geval en doet het al jaren. Dank voor het gesprek, Sven, en heel veel succes met jullie actie. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Het is al laat en ik wil wel slapen. Maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek, mijn gedachten verraden. Mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang word. Hier is alles. Ik gaf je een stukje, een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Er is een ik litteken achtergelaten en met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen, want de angst komt. Maak het even stil. Ik gaf je een stukje, een stukje van mij. Ik zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten spijt van vertrouwen naar verraden. Blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren. je een stukje, een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. I was dreaming of the past, and my heart began to lose control. I began to lose control. just a sign. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Eigenlijk was dit ooit een eh, nummer van John Lennon. Maar ja, Roxy Music vond het ook mooi. <laughs> Ja, en maakte het ook, terecht, Jealous Guy. En een van de favoriete zangers, voor mij tenminste, van nu, Mo. Ja, lekker. Prachtige stem. Beetje geschuurd. En mooie teksten. Stukje van mij. Wie had dat ooit bedacht? Ehm, dit allemaal bij eh, Go FM. Eh, ik kijk even naar onze website. De interessante website, daar eh, vind je al het nieuws van de regio bij elkaar. Ik zie hier een vragenvuur voor de burgemeester van Sluis. Gemeente Sluis geeft eh, advies over de energierekening. Een bestuurder hardleers, om maar wat te noemen. Step in beslag genomen. En ja, afgelopen vrijdag knalde een schip tegen een paal bij de brug van Sasvergent. Dus dat was wel weer het een en het ander.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 Where do you go to my love? you. Mais à pas dire en société. Moi, je me fous de la société. Et de sa prétendue moralité. je ne vis que par ton sourire. Que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. Moi je veux faire l'amour avec toi, moi je veux avec toi. ne peut pas parler à une jeune fille comme ça. ce soir, que moi je veux faire l'amour avec toi. Is het mooi of is het mooi, hè? Oh, oh, oh, Moet ook kunnen, in de show. Trouwens, ik zou geen show willen maken hier bij GoFam zonder een Franstalig nummer zoals deze van Michel Polnareff. Uh, eh, L'amour avec toi, natuurlijk. En wat voor moois hoorde je ervoor? Oh ja, Right Said Fred And Where Do You Go To My Lovely. Ook al een nepper. Wat hebben we een eh, aantal neppers in de show vandaag. Ja, want eh, vroeger werd dat natuurlijk in de jaren 60 of begin jaren 70 door anderen gemaakt. Goed, het loopt aardig tegen 11 uur. Straks, tweede gedeelte van de show, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. Het resultaat daarvan hoor je over ongeveer een minuut of 38 hier in de show. Dus blijf lekker luisteren. En in die tussentijd natuurlijk mooie muziek van onder andere Hart. Zo, wel weer genoeg liefde hè, voor één uur, toch? <laughs> Met deze van haar All I Wanna Do, natuurlijk. Ehm, even pauze, voor mij dan. Ik ga even nieuwe koffie halen. Gezellig even bij kletsen hier met de collega's... van wat we het afgelopen uur allemaal weer hebben meegemaakt. Want ja, je hoort de muziek, maar hier gebeurt natuurlijk van alles in de studio. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. We zitten hier niet uit ons neus te eten. Nee, zeker niet. Dat zou trouwens niet genoeg zijn. Wij zijn hier liever aan de kersenbonbons. Eh, blijf bij me, blijf bij Go. Eh, over een paar minuten al ben ik bij je terug met eh, nou, natuurlijk prachtige muziek en een reportage van Jeroen van Gent. Dus tot zometeen.